Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Amsterdammer Oki Durham, die in 2002 twee schilderijen uit het Van Gogh Museum roofde, is opnieuw gearresteerd. Het meldt brandpuntjournalist Vincent Verwij. Hij maakte vorig jaar een uitzending over Durham en de roof. Durham werd veroordeeld tot 4,5 jaar cel en een schadevergoeding. Hij zou nu zijn opgepakt omdat hij een bedrag van bijna 350.000 euro aan het museum niet betaalt. Durham werd een bekende Amsterdammer toen zijn verhaal in buitenlandse kranten verscheen en hij zelf in talkshows zoals eh, De Wereld Draait Door en Pauw. De demonstratie in het centrum van Dokkum tegen Zwarte Piet is volgens de politie ordelijk verlopen. Er waren zo'n 200 betogers, vanmorgen werd nog gerekend op 300. Alle toegangswegen naar het plein waarop de manifestatie was waren afgezet door de mobiele eenheid, maar er waren nauwelijks tegendemonstranten. Volgens burgemeester Waanders heerste er een ontspannen sfeer. In het noorden, midden en oosten van het land moeten weggebruikers rekening houden met gladheid door ijzel en natte sneeuw. Het KNMI geeft voor grote delen van het land code geel af. Vanavond en vannacht kan de gladheid zich nog verder uitbreiden. Het kan tot morgenochtend duren voordat de neerslag in het zuidoosten overgaat in regen. Rijkswaterstaat vraagt weggebruikers hun rijstijl aan te passen. Op Schiphol heeft KLM 58 vluchten geannuleerd vanwege de dichte mist. Die had gevolgen voor passagiers op bijna alle Nederlandse vliegvelden. Lang niet alle vliegtuigen konden landen of opstijgen. Op Eindhoven Airport zijn de problemen het grootst daar mist het ook nog steeds. Het weer, in de zuidelijke helft van het land dus nog steeds dichte mist. Vanuit het noordwesten trekt neerslag binnen en in het oosten en zuidoosten is vanavond kans op natte sneeuw en mogelijk ook even ijzel. Later vannacht gaat de neerslag het eerst in het westen over in regen. Daar stijgt de temperatuur mogelijk tot boven nul.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 Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been out, and I never had someone to come home. Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone, but I'm at one with the side. I found peace in your vibes. Can't show me there's no your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes, and I've been silent for too long. I'm in need of a savior, but I'm not asking for favors. My whole life I feel like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes, and I've been silent for too long. zaterdagavond zinder. Iedere zaterdagavond de Euro Breakdown. Ja, jongens. Zoals we vorige week hadden gezegd, zouden we een wat relaxtere uitzending zouden we gaan doen. We zijn er weer. Jaargang 26. Ja. Ja. En aflevering 15 alweer, vanaf dat wij het doen. Dan is dit mijn vijfde aflevering? Ja, dit is jouw vijfde aflevering. Ja, dan. niet dat ik er ben, maar... Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, we hebben Quinten natuurlijk ook weer erbij. We hebben ook een derde man erbij. Helaas. Stel eens even voor. Wie ben je? Waar kom je vandaan? En wat moet je hier? Nou, eh, <laughs> ik ben uh, Erik Beleek. Kleine broertje van onze eh, programmeur. Ik kom zelf ook uit Zandvoort. Ik woon hier niet meer in de buurt. Wat ik doe je hier dan? Ja, nou, ik dacht, ik kom weer eens een keer een weekend naar mijn familie. Maar oké, zoek het lekker uit. Ja, ja, ja, ja. ja, Wat hebben we allemaal vandaag op de kalender staan, Mike? Wat hebben we op de kalender staan? We gaan sowieso gewoon eh, de remixes luisteren die in 2017 eh, gedaan zijn. En eh, ja, we gaan wat nieuwtjes gaan we erbij pakken. We gaan er gewoon een onwijs relaxed uitzending gaan we ervan maken. Quinten, heb jij nog speciale wensen, eisen, dingen die je graag wil weten? Nou ja, volgende keer zou ik graag een stripper erbij willen. Want met Erik wordt dat niks. Jij zou een stripper erbij willen? Ja. Je weet dat Shanti meeluistert, hè? Oh. <laughs> het spijt me, Quinten. Ik vind je heel lief, maar... Eh, laten we dat maar even niet doen. Ja. ja. <laughs> Nou, ik kan je wel vertellen, dat doen geliefden normaal gesproken niet. Maroon 5 gaat het jullie vertellen samen met Za. What Lovers Do. advice like move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You got me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with wicked games. But then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out. kiss me harder. You can be the pill to ease the pain. Cause I know I'm addicted to your drugs. Je houdt ervan. Je haat het. Louis Tomlinson, Bibi Rexa en Back to You met Digital Farm, de remix. En we zijn weer terug bij de Euro Breakdown. Een lekker plaatje. Lekker plaatje. Lekker track. <laughs> Quinten, we hadden het er net even over. We maakten er grapjes over. Maar ik, ik ben wel van mening dat... Eh, kun jij nog wat water op die kooltjes gooien? <laughs> echt We zitten hier echt in een sauna. Het is niet te doen. Ja, ik, zit, ik en Erik zitten lekker koud bij het raam. Ja, jullie nou. zitten koud bij het raam. Ik eh, ben hier, eh, sta hier echt te zweten, man. Ik zal even wat, een eh, flesje water pakken. Ik, heb al een handdoekje omgedaan en eh, <laughs> ik kan hier eh, zo gaan zitten. Laten we de mensen niet gaan verjagen. Nee, dat, dat moeten we inderdaad niet willen. Hey, jongens, maar jij, jij had, Quinten, jij had wat leuks voor ons. Ja, ik heb heel, iets heel leuks. Want we kennen allemaal de enigste echte M&M. Yes. Die is gewoon weer terug. Okay. Want we hebben laatst ontdekt, laatst is teruggekomen natuurlijk met het nummer Walk on Water. Ja, met Beyoncé. Ja, of Rihanna, welke was het? Beyoncé. Oh. <laughs> Ja, ja. Ja, en nu heeft hij gewoon een nieuw album aangekocht. Oh? Aangekondigd. Revival. Revival? Maar... Ja, op 15 december moet het nieuwe album uitkomen. Hij onthulde dit deze week. Met de title en de release datum. Netjes. Het is al vier jaar geleden dat hij eh, Marshall Mathers LP2 heeft uitgebracht. Jezus. En eh, af en toe heeft hij een, een, eh, een video over samenwerking gedaan met, een andere, met andere mensen. Zoals Pink en Beyoncé nu. hij heeft toch ook een paar jaar terug dat album Recovery uitgebracht. Het is ook in 2011 is het uitgekomen volgens mij. Ja, maar dat is ook alweer uh, zes jaar terug. Ja, dat wou ik net zeggen. maar, dus, maar wat jij je net zegt over die samenwerkingen. Wat ze nu ook, wat je kan zien bij liedjes zoals... Ehm, Someone to Talk To, I Miss You and I Am Sorry. Um, dan gaan ze eigenlijk oude muziek van hem gaan ze herbruiken met eh, nieuwe tonen eronder. En dan gaan ze dat verkopen als nieuwe muziek. Oké. En ik moet zeggen, eh, dat liedje moet je maar eens luisteren. Someone to Talk To. Ehm, met Evanescence als het goed is ontzettend mooi liedje. En ze hebben dat ontzettend heel, heel mooi geëdit. Dat het precies past bij de haar zang. En dat eh, Oké, dus het is gewoon oude nummers op een nieuwe beat. Ja, eigenlijk wel. Netjes, maar het is wel een beetje een truc natuurlijk van muziekland. Hè? Kijk, nieuwe muziek kun je natuurlijk opnieuw uitvinden. Maar je kan ook natuurlijk een gouden oude keer gewoon een onwijs strakke plaat van maken... door een nieuw jasje aan te trekken. Ja, maar dat is de laatste tijd, of dit jaar is dat sowieso een trend geweest. Ja, met die hele oude nummers die ze dan gewoon terugkomen met een gekke house beat eronder. Ja, sowieso. Ja, en of je eh, haat het of je houdt ervan. Ja, maar ja, die dingen doen het allemaal gewoon vol de top 40 in. Ja, dat sowieso. Maar hij komt in ieder geval met een nieuw album, dus dat ja. mogen duidelijk zijn. 15 ehm, december, vroeg kerstcadeautje dus. Oh, oh, oh, oh. Lekker lekker, lekker. Ik ben zeer benieuwd. Ik ook. Ik vond zijn eh, ene laatste album, dan eh, Recovery, vond ik wel onwijs goed. Omdat hij ook samenwerkt. met op heeft inderdaad heeft hij dan gedaan. Eh, hij heeft met uh, Lil Wayne heeft hij een samenwerking gedaan. Heeft hij nummer No Love heeft hij toen gemaakt. Ja. En even kijken. Ja, sowieso de laatste twee jaar geleden of zo, drie of zo, heeft hij ook nog Bad Meets Evil gedaan natuurlijk. Ja, absoluut. Met eh, Royce the Five Nine. Ja, dat was absoluut een heel, heel strak album. We kunnen daar eh, van alles over, over zeggen. Nou zeggen ze over het volgende nummer dat als je dat keihard zingt, dat dat dus een, een, ja, nogal vieze betekenis heeft. <laughs> En ik, ik weet Vooral nog steeds voor vrouwen niet, volgens mij hoor. Ja, ik, ik weet dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet wat ze daarmee bedoelen. Nou, ik zal het je zo even vertellen. Ja, dat, dat ga jij mij zo eens even vertellen. Voor de mensen die al een beetje weten waar het over gaat. Jason Derulo, Nicki Minaj, Swalalala. Young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner so you should bring all your friends. swear that you all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, yeah, come on, take a sip, cause you know what I'm serving.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 freaky, freaky, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. my wrist and bitch. My dicky bigger than this. Better Girl, I got too many girls. Better she wears red When she it up, put it on the spot. When she drop it low, put it on the ground. Champagne pop and she goes wild. All the girls in here, got you feeling thirsty. Uh, come on, take a sip, cause you know what I'm serving. Ooh. Shimmy, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah.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 I'm in that Chevy red foreign with the brown guts. My shit laughing like dudes in LeBron Hunt. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Right, that's la la la. La la la, la, la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. la la la. weet je toch wel, eh, Quinten? Ik weet het. Jij weet het al. Weet jij het ook al? Nou ja, swalalala. Ja, wat moet ik me ervan bedenken? Er is weinig eh, goeds over te zeggen, denk ik. Ik denk dat dit gewoon een hele dirty track is. Ja, ik heb gewoon even het woordenboek erbij getrokken. Oh jee. Het oude, eh, oude stoffige woordenboek. Oh jee, de dikke van de halen. Ja. De swalalala staat ja. in de dikke van de halen. Ja. <laughs> Goed om te horen. En de dikke van de halen vertelt dus dat het of gaat om alcohol drinken... of ja. Orale seks. Orale bevrediging. orale bevrediging. Oké, oké. In de tussentijd is uh, nummer 4 aangeschoven van dit eh, ja, eh, deze partijtje. Avond. Van deze avond. Van het uitschot van Zandvoort. Hè. Zo, worden wij ook wel genoemd. <laughs> Nee. Mogen we jou trouwens ook nog even feliciteren? Want ik eh, las uh, heugelijk nieuws op uw eh, uw Facebookpagina. Ja, u mag mij feliciteren, ja. Met het behalen van uw beveiligersdiploma. Ja, dat klopt helemaal. Hartstikke goed. We hebben het natuurlijk over de enigste echte Sander Doudij. Sander ja. Doudij. Ik zeg je, het is nog steeds raar om hier op zaterdagavond te zitten bij de Euro Breakdown. Is het nou nog steeds, heb je nou nog steeds de titel technische dienst onder ons hier? Of, Nee, had een tijdje de titel assistent, assistent programmaleiding. Mhm. Eh, dat is nu ondertussen eh, weggevallen. Ik doe eh, nu alleen nog live locatie. Dus je bent nu in plaats van assistent, assistent programmaleiding ben je nu assistent? Nee. Slaaf. Dus nu mag je wel koffie halen. Ik programma <laughs> Dat zal Maurice blij met je zijn. <laughs> Nou, die is heel blij ik, eh, Ik kan me er een heleboel wel voorstellen. Jongens, we hebben een, eh, een, prachtige anderhalf uur hebben we nog zeker voor de boeg. Het is straks half acht. We nemen natuurlijk sowieso in de tweede uur nemen we eh, nog DJ Verlaf even mee. Misschien dat we hem eerder nog even meepakken. maar nee, twee uur doen we hem. Nou, sowieso twee uur. Twee uur. Twee uur gaat DJ Verlaf gaat erin. Dan eh, een nummer eh, geremixed eh, door een, ja, een rapper die eigenlijk best wel veel heeft betekend in de kort periode. In ieder geval rapper. Hij is eerst rapper geweest. Ehm, daarna is hij gaan zingen. Dat is op aanraden van zijn vader is dat gebeurd. En ja, Rudimental kennen we allemaal wel. En hij heeft de prachtige plaat van niemand minder geremixed dan Rag Bone Man.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 I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. als issues, denk ik. Eh, ja. Hebben wij Wel. Hebben wij Heb Jij Ik zit nou met eh, drie issues in de kamer, dus ja. Ja, ja eh, <laughs> dat, kan ik me heel goed voorstellen. We doen hem gewoon nog even een keertje opnieuw. Dat je de kill hoort. Daar doe ik het voor. Vind ik wel stoer. <laughs> Jongens, heerlijk. We zijn met z'n vieren zijn we. Dus we zijn met Maki, Quintan, Erik en Sanda. Standa, is dit omdat ik in Den Haag op school zit of zo? Ja, dat, eh, dat kan. Maar ik, ik werk ook eh, bij Leiden. Dus ik heb heel veel Hagenezen, oh, Leiden, naar Rotterdam. Weet je wat ook zo lekker is? Als je dan... Eh, ik heb die tatoeage van die ster op mijn borst, hè. En nou kom ik dan hier terug. En weet je wat ik dan als opmerking krijg? Als ik dan een beetje dat kutaccent heb overgenomen. hey, sterretje, hoe is het, jongen? <laughs> ja. Oh, oh, oh en nooit oh, oh. mag ik een droge witte wijn, hè? Hoezo? Nou, dan word je vol op je bek gepakt. Is dat zo? Ja. In, in, in, Haag is dat zo. Dat heb ik, eh, wel eens gehoord. Oh, dan weten we dus wat Sanders openingszin is in de kroeg. Klopt, klopt. Oh, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker. Hij was naar me toe komen en Mike, wil je een lekker droog biertje? <laughs> Nou, maar <laughs> Erik, ga jij eens even vertellen. Want volgens mij heeft, eh, is, ja, zoals we allemaal weten, om hem even in te leiden. Eh, de zanger van eh, Linkin Park, Chester Bennington, is overleden. Um, die kampte natuurlijk al met wat traumatische ervaringen. Was minder ja, vrolijk in het leven. En heeft volgens mij ook zijn eigen leven daarbij dat, stopgezet. Dat hoorde je ook wel terug in zijn muziek. Hij had wel issues. Ja, hij hij had zeker issues. Dus ik vind dit echt een hele gemene woordgrap. <laughs> Ja, <laughs> ik heb er nou al spijt van. maar Erik, eh, vertel jongen, wat, eh, wat is er aan de hand bij Linkin Park? Of in ieder geval wat het overblijft? Nou, wat er overblijft van Linkin Park brengt een live album uit. Tijdens de One More Light wereldtournee natuurlijk heeft uh, eh, Bennington zichzelf van het leven beroofd. Maar van de concerten zijn zoveel opnames dat de band heeft besloten dat ze ehm, een live album gaan uitbrengen met onuitgebrachte nummers waar hij ook op te horen is. We dragen dit album op aan onze broer Chester, die zijn ziel en zaligheid in Linkin Park heeft gestopt. Zo laat de groep weten via hun website. Zijn toewijding om deze nummers tot leven te brengen was een ware triomf. Voor wie niet zelf bij de tournee kon zijn, hopen we dat dit live album een glimp kan bieden van hoe magisch deze concerten voor ons zessen waren. Ja, het is, Natuurlijk eh, eh, als eerbetoon aan onze Chester Bennington. Ja, ik denk dat het ook wel echt eh, een magische toernooi was. Dat, dat, weet ik wel zeker. Ik denk dat dat echt op een netvlies gebrand staat. Dan zit ik eh. maar even te bedenken. We hebben natuurlijk over Linkin Park. En Linkin Park, daar hebben we allemaal in onze jeugd hebben we dat leren kennen. Ik denk dat het bekendste nummer van hun wel In The End was. Is dat ook het nummer waar jullie hem, hun ook mee hebben leren kennen? Want dat nee, was... ja, voor mij nee, wel. eigenlijk niet. Nee, voor mij wel. Oké. Ik ben uh, daarmee begonnen. Ja, in die, ja, voor mij was het... Ehm, ehm, God, hoe heet hij ook ah, weer? Ehm? Crawling? Nee, ehm Kraling, dat doet hij op zaterdagavond als hij naar huis moet naar de kroeg. Ja, dat, dat, dat, sowieso. Maar ik, ik zit me even te bedenken welk, eh, hoe, hoe dat nummer nou ook weer heet. Ik heb hier, eh, als ik zeg, Nam, doe je die? Ja, Nam, oh, ja eh, dat, dat, zou wel, dat zou op zich wel... wel sowieso, en, ik ben een beetje begonnen met, een hele, met dat hele eerste album van hun Hybrid Theory. Ben ik toen een beetje erin gekomen. Ja. New Divide misschien. Ja, maar het is ook muziek die je terug hoorde bij um, ja, grapjes. Ehm, mensen die dat gewoon Nee, nou als je tv aan het kijken was bijvoorbeeld, je zag dan eh, reclames waarin dat soort muziek eh, terugkwam. En je hebt natuurlijk, ehm, nou ja, wat nu dan is wat je in de tijd van Linkin Park op zijn hoogst niet had. Dat waren dan die memes en die video's. En als je dan bijvoorbeeld eh, een Vietnamees Nam hoort zingen. I become so Nam. Ja, dan ken je dat liedje <laughs> ook gelijk. Ja. Oh, ik weet het al. Het was inderdaad Nam, de encore versie was oh, dat. Ja, dat is wel een ik dus, moet eh, zeggen, ik, wat vond je van hun laatste album? Daar gaan wij eh, zo eh, op terugkomen. Want ik wil eigenlijk wel wat aandacht van niemand minder dan de Bingo Players. <laughs> Oh, Kennen jullie ja. ze nog, de Bingo Players? Ja, nee. lang geleden. Charlie Put, Bingo Players Remix, Attention.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 I know that dress is dress is karma and regret. Yeah. You got me thinking about when you were You got me thinking about when you Ja, wie wil er nou geen aandacht? Wie wil er nou geen aandacht? Dat willen we allemaal, toch? Ik nou, soms even niet, hè? Nou, ik heb het laatst wel gehad heel veel aandacht. Jij hebt laatst wel heel veel aandacht gehad. Ja, ja dat was echt vreselijk. Ik had uh, eh, stage dag. En dan komen al die bedrijven komen naar je toe. En dan eh, mogen ze twee of drie mensen uitzoeken om, eh, om mee te praten. En er kwamen 25 bedrijven. En 18 van die bedrijven wouden met mij praten. Dus het was vreselijk. En ik heb tot vijf uur, vanaf negen uur heb ik met die mensen lopen praten. Nou, een soort speeddating. <laughs> nou nee, je zit gewoon een uur met die mensen aan tafel. Dus, <laughs> ik, eh, ik, weet niet hoe speed dat is. Zo, zo speeddaten was dat dus net niet. Nee, echt niet. Speeddaten, speeddaten. Nou, ik heb het nu wel gehad met speed, uh, Hebben jullie ooit, eh, nou daarop terug te komen, heeft één van jullie ooit gespeeddate? Nee. Nee. nee. Jawel, nee. Erik wel weer natuurlijk. Ja, nee. Nou ja, als je Tinder meetelt, dan eh, misschien wel. Maar... Oh ja. Nee, ik heb het alleen eh, voor eh, sollicitaties moeten doen. Ja, hetzelfde. Speeddate sollicitaties? Ja. Ja, ik moet zeggen, het was wel heel erg spannend. Moet ik ook eens proberen, misschien krijg ik dan wel een baan. <laughs> het is heel effectief. Als je maar met goede papieren over de balie heen komt. Ja, nou, dat komt het al niet meer. Ik eh, zie dat jij iets heel leuks aan het opzetten bent. Ja, eh, ik, eh, ik, ik, had er nog even in ieder geval... om, om, even kijken, Namp is inderdaad het eerste nummer dat ik van hun heb, van Linkin Park heb gehoord. Om daar nog heel even kort even terug te pakken. <clears throat> Maar ik heb niet de originele versie gehoord. Je hebt ehm, een, een, een, versie die hij samen met JC heeft gedaan. Hmm. En ik moet zeggen, dat, dat, dat was het nummer. Ik had, je had, had, vroeger had je die mp 3 spelletjes had je, die je in je computer moest pluggen. Die blauwe dingetjes, of die zwarte dingetjes. Of roze, hoe die dingen eruit zagen. En daar haalde ik ook altijd mijn batterijtjes eh, dan voor. Maar in ieder geval, om er even op terug te komen, dat, dat, dat luisterde ik. Je kon 30 nummers kon je erop zetten volgens mij. En dit was een van de nummers die erop stond. Ik vond dat zo onwijs goed. Dat ik denk van, nou weet je, die, die, die moet ik wel, eh, die, ja, die moeten we, moet ik wel hebben.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 Motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs are sore. Come on. tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. heerlijk. Ja, Nam Encore, dat was even dus een, eh, een, kleine tribute die we dan nu voor, eh, speciaal voor eh, Chester Bennington hebben gedaan. Dat, dat was dus mijn eerste kennismaking met uh, Linkin Park. in die end was eigenlijk het tweede nummer wat ik van ze hoorde. We gaan gelijk verder. We gaan door naar een plaatje waar Quinten en ik eigenlijk een paar weken terug op zijn gekomen. Die waren wel erg op prijzen wisten te stellen. Dat is wel echt een, een banger. Ja, zeker een banger. Wist je dat trouwens het album van hem... van, van Michael Jackson toen. dat dat 50 miljoen keer verkocht is. Over 50 miljoen? Ja. Nee. Over de hele wereld. Een van de best verkochte albums aller tijden. Ja, wist je dat die man gewoon nog steeds per jaar een miljard verdient? Dat geloof ik wel. Met alle merchandise, Volgens, alle dingen die eromheen zitten. Van wat ik heb gelezen een tijdje geleden, dat is niet normaal veel man. Die, daar kom ik nog wel op terug wat die man nou eigenlijk verdient ja. nog. Er wordt ook best wel veel muziek nog eh, van hem gedraaid. En vooral natuurlijk met de kerst en zo. Zeker. Je moet, je Good, je, moet je eigenlijk bedenken dat, eh, dat toen hij over, het overlijden kwam... Econ had ineens een nummer met hem. Er waren, eh, David Guetta heeft volgens mij nog wat met een nummer van hem gedaan. er is zoveel gedaan. de man is natuurlijk een levende legende. Dat, dat, moeten we natuurlijk zeker altijd, altijd in, ja, in gedachten houden. Steve Aoki heeft daarom ook een hele mooie remix gemaakt. Ook wel bekend als de Midnight Hour remix. Gaan we gelijk naar luisteren van Thriller. Euro Breakdown, eerste uur. We gaan er tegenaan. neighborhood. The dreams shall be found without the soul for getting down. Must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. als je een plaat remixt, doe het dan goed. En dat heeft Stevie ook zeker gedaan. Daar, eh, daar kun je veel over zeggen, maar... Eh, nou, ik vind het echt een, banger nogmaals. Echt een topplaat. Ja, hij is echt goed. ik, ben, ik ben net iets te laat voor die hele Michael Jackson dingen. Dus ik begrijp het nooit altijd als mijn moeder helemaal, helemaal blij is met die muziek. Maar, ik ben hem opgegroeid. Ik was zes dat ik naar een, ik ben nog naar eh, een concert van hem geweest. En dat, dat ik dus zes was. dat was een, volgens mij van zijn laatste concerten volgens mij in Nederland. Maar dat was wel, uh, wauw, dat was heavy was echt gaaf. Dat geloof ik wel. Ik zat, eh, was toen met mijn vader en jouw schoonmoeder. Was, was ik dat toen. Oh, echt? Ja, serieus. <laughs> Ja. We zaten, uh, naast de tribune zaten we. Uh, zaten, keken zo schuim keken we het podium op. Oké. Ja, dat was echt vet. Dat was echt Maar veel man zeker, of niet? Ja, ja luister, het hele stadion is gevuld. Michael Jackson, ja. Wie, wie, ja er is, er is Iedereen kent die man. Ja hey, maar eh, we hebben ook eh, nog, eh, nog wat nieuws. Want Rihanna heeft weer wat uitgespookt, uitgevreten. Nou, iemand heeft... er is een cadeautje aan Rihanna gegeven. Oh? Ja, het blijkt dus dat ze een eigen straatnaam heeft gekregen. <laughs> een eigen straatnaam? Ja, ja zeg maar in, op het eiland Barbados. Is dat een eiland? Volgens mij is dat Barbados. Barbados noem je dat. Ja, we zijn volgens mij gewoon in Nederland hier, hè? Jezus Christus. Nou, ja, daar hebben ze al straten die vernoemd zijn naar Judy Garland, Catherine Hepburn en Fred Astaire kan je nu op Barbados flaneren op Rihanna Drive. ja, de gouverneur van het eiland heeft dus eh, een staartje aan haar gegeven... waar ze dus is opgegroeid. En die heeft hij gegeven op 30 november... op de onafhankelijkheidsdag van Barbados. nou, ze deelde het straatbordje inmiddels ook al op social media... en eh, was zeker ook bij de openingsceremonie... waar het dus echt bagger weer was. Dus eh, het liep allemaal lekker in het water. Ja, de 29-jarige eh, zangeres is ook eh, cultureel ambassadeur van Barbados. En was vorig jaar op, op onafhankelijkheidsdag op het eiland om met de Britse prins Harry aandacht te vragen voor AIDS en HIV. Nou, eh, als ik AIDS en HIV schreeuw op straat van jongens, dat moet beter. Mm. Dan krijg ik dan ook een straatnaam? Nee. jij niet. Ik wel, jij niet. Maar er zijn wel brouwerstraten volgens mij. Brouwerwijkjes, brouwerlaantjes. Uh, nee, maar ik wil me drive. Ja, ik wil een drive. Oh, Brouwer van Boulevard. Brouwer Boulevard. Van Bibi. Dan ga ik daar flaneren. <laughs> jongen, we kunnen zo'n bordje wel laten maken, ook met een hier op de boulevard. <laughs> flaneren op Brouwer Drive. Waar waren we ook alweer? Dit is de Euro Breakdown. Ja, nee, ja. de, Euro, de, Euro de Euromix. De Euromix, inderdaad. Ja, daar moeten we ook nog wat voor gaan maken. Jongens, eh, we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur gekomen. Ik eh, moet zeggen, het was weer een veelbewogen uur. Waar Barbados, waar Barbados omgetopt wordt naar Barbe Barbados. Het is toch ook Barbados? Nee, nee, nee. nee. Het Barbados. Hey, maar het is heel simpel. Uitspraak is voor jou gewoon een puntje. Je noemt, je noemt, je noemt Ibiza, noem je het ook geen, geen Ibiza? Of Ibiza. Nee, maar dat is toch anders? Je noemt het gewoon niet Ibiza. Lau, <laughs> nou, als Apple het ook doet. Oh, oh, ja, oh, wat, wat willen jullie nou? Ik, ik, ik doe het gewoon even Nederlands. Voor de mensen die mee kunnen kijken over de camera, echt waar, dit is gewoon weer <laughs> echt gewoon... Volgens mij sloeg je net al bijna door de tafel heen. Ja, eh, eh, ik ben uit vervelen. Uit, eh, om maar niet hard te gaan lachen ben ik met mijn telefoon bezig. Ik denk als je, als je, nu, als je nu in zou tunen op CFM... dan denk je echt van wat de hel ah, gebeurt wat is dit voor grafprogramma, denk je dan. Ja. <laughs> Waar ben ik ze? Maar ja, weet je, laat ik het zo zeggen. Je wordt er niet sterker van, maar je wordt het sterkst ervan. En dan gelijk over naar de gelijknamige plaat. Strongest Alan Walker remix met yeah, Ina Worldson. You sit there with look on your face like you day's gonna change how you feel now. You sit there and you tell me you fell out of love. And we are in your way, so you just gotta leave now. Let's talk on the ties and the lies and the love that we had in this family. Let's talk about honesty. You know nothing about honesty. Let go of your hands and our plans and the chance that we had with this family. terwijl het feestje hier nog even verder gaat, gaan we door naar There For You. Zekko Remix, Martin Garrix, Choice van. Dit was de eerste uur van de Euro Breakdown. We zien jullie zo om 9 uur terug bij 2 tweede uur van. But I can't do this alone Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be loud for you. But you gotta be there for me too. we zijn er bijna. We gaan bijna het eerste uur uit van de Euro Breakdown.